1, 2, 3. Mijn mond valt altijd open als ik jou zie lopen. Mijn mond valt altijd open van jou. Ik ben naar jou gekropen, mijn knieën lagen open. Ik ben naar jou gekropen en wauw. We trokken naar de tropen Jij zag een ander lopen, we trokken naar de tropen en auw. Toen ben ik afgedropen en heb me zat gezopen. Toen ben ik afgedropen en auw. Jij kan vliegen naar de Hallelujah.